is Nieuws van 5 uur. Kees Groot met... De reparatie aan de Merwedebrug bij Gorkum begint zaterdag. Minister Schultz heeft dat afgesproken met Rijkswaterstaat en bestuurders in de regio. De brug in de A27 is al een week dicht voor vrachtverkeer en bussen... vanwege haarscheurtjes in de draagconstructie. Vanaf zaterdag worden de zwakste plekken aangepakt. In België zijn 15 mensen opgepakt die lid zouden zijn van een terreurcel. Ze worden verdacht van het ronselen voor IS. De politie heeft huiszoekingen gedaan in onder meer Gent en Antwerpen. De Belgische justitie denkt niet dat ze verbonden zijn aan de terroristen die in maart aanslagen pleegden op de luchthaven Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel. De Donorweek heeft een ongekend hoog aantal registraties opgeleverd, maar het zijn vooral mensen die niet willen dat hun organen gebruikt worden. Voor het eerst zeiden meer mensen nee dan ja. Mogelijk heeft dat te maken met de wet die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen. Daardoor is iedereen donor, tenzij je duidelijk hebt laten weten niet te willen. Een bewaarder van de gevangenis in Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Volgens het OM heeft hij een gevangene die zich verzette tegen overplaatsing naar de isoleercel twee keer in zijn gezicht geschopt. Na de worsteling werd de man onwel en overleed, maar volgens het OM is dat niet het gevolg van de schoppen van de bewaarder. Een oud-medewerker van Tivoli Vredenburg wordt ervan verdacht dat hij 80.000 euro heeft verduisterd uit de kas van het Utrechtse muziekcentrum. Hij is vorige week opgepakt. De diefstal kwam uit bij het opstellen van de jaarcijfers over 2015, maar is nu pas door Tivoli Vredenburg naar buiten gebracht. Het is niet bekend wat de functie van de verdachte was. Het weer, stevige buien met kans op windstoten en onweer. is 12 tot 14 graden. Aan het begin van de avond klaart het op, maar later trekken nieuwe buien vanuit het noordwesten het land in. Morgen knapt het in het noorden langzamerhand op. In het zuiden kan het nog lang regenen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 12 kilometer file tussen Nadevesting en Eembrugge. 8 kilometer op de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Knoopend Amstel en Vinkenveen 8 kilometer file. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Leidse Rijn 5 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos, tussen Culemborg en Waardenburg 9. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Knoopend Prins Klausplein 8 kilometer file. 8 kilometer op de A4 richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Tussen Knoopend Prins en Delft richting Rotterdam 9 kilometer file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 10 kilometer tussen Badhoevedorp en Knoop het Velzen. 5 kilometer op de A9 richting Amstelveen bij Amstelveen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer 7 kilometer file. 9 kilometer op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein. 40 minuten vertraging in de file op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Sliedrecht-West.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 Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.